acht Israëlische gijzelaars vrij. Het Israëlische leger heeft militairen naar de Westoever gestuurd... om massale bijeenkomsten te voorkomen. Volgens de Times of Israel zijn er ook mensen aangehouden. Het leger waarschuwt de Palestijnse bevolking om niet mee te doen aan betogingen. Het is de bedoeling dat er zaterdag weer drie Israëlische gijzelaars vrijkomen... in ruil voor tientallen Palestijnen. In Medemblik woedt een grote brand in een industriepand. Het vuur ontstond aan het begin van de avond. De oorzaak is nog onbekend. De vlammen slaan uit het gebouw en er komt veel rook vrij. De brandweer waarschuwt om uit die rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Onder de drie verdachten die gisteren in Herugo Waard zijn aangehouden... in verband met de kunstroof in het Drents Museum is een jong stel. Dat melden NA Nieuws en De Telegraaf. De politie wil het nieuws niet bevestigen. Volgens bewoners in de omgeving zijn de twee samen met hun kinderen meegenomen door de politie. Er wordt nog altijd gezocht naar een vierde verdachte van wie gisteren foto's zijn vrijgegeven. Die man werd voor de inbraak gezien in een bouwmarkt in Assen. De gestolen kunstschatten zijn nog steeds niet gevonden. Cholet Reizadadeh schreef dit jaar het Boekenweekgedicht bij de Boekenweek. Het thema is je moerstaal. Rezazadeh is van oorsprong Iraanse en kwam in 2015 naar Nederland. In 2021 kwam haar debuutroman uit. De hemel is altijd paars. En voor dat boek kreeg ze onder meer de Bronzen Uil Publieksprijs. Vorig jaar verscheen haar poëziedebuut Neem Ruim, zei de zee. De Boekenweek is van 12 tot en met 23 maart. Het weer, lokaal kan er een bui vallen. Vannacht is het meest droog. In het binnenland daalt de temperatuur tot het vriespunt. Het kan dan glad worden. Morgen wolken en zon. Op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De avondspits is voorbij en er staat nog maar één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer is de vertraging 5 minuten.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 You're in the air I breathe, you're the shadow in the dark. Planted your seeds into the garden of my hands. Covered in shades and embers, turning green the ants. touching me even when I'm all alone. I feel you haunting me even when I'm far from home. But I pick every flower leading me to you. Cause even wilted bells speak elegance and truth. So Welkom in uur nummer 2. Je hebt net kunnen luisteren naar de nieuwe single van Rodan Series die wij later nog terug gaan zien in een van de volgende voorrondes van de Rob Agda Award. Het nummer Garden is de opvolger van Dark Wallace en Rodan Series hebben we uiteraard al eerder in onze studio live aan het werk mogen zien en horen. In dit uur aandacht voor de muziek van DK Rebirth... En daarachter hoor je het interview met Danny en Wouter. En daarachter hoor je de muziek. En dat is natuurlijk eh, de afsluiter voor eh, de eerste voorronde van de Rob Akda wordt van Noah Milinovi. En daar heb ik uiteraard ook nog een gesprek mee. Veel plezier in uur nummer 2. Dankjewel. Wauw, wat eh, fantastisch vet om hier te staan in het patronaat. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Wauw, wij hebben er heel veel zin in. Eh, ik hoop dat jullie ook een beetje genieten, net zoals wij. Het is een nummer over je beest. in yourself, temmen. Adversity. I've been walking around carrying weight that isn't mine. Something profane, something alive, wearing me down. Been trudging along, hissing and snarling. Sing this beast. Let me dull its teeth. Let me face my fears alone. With a sudden fright. arms around Dankjewel. Hey, we hebben er nog eh, eentje voor je. Eentje maar. En eh, daar hebben we een klein beetje jullie hulp bij nodig. Een, een show is niet compleet zonder een klein amazing stukje, vind je niet? Ah. en als je het niet vindt, dan heb je pech. Want het komt nu. En eh, het is op zich heel simpel. Het is alleen dat nootje. Oeh! Weet je wel, als je het een beetje warm hebt en je denkt... Oh, het is, het is eigenlijk net, net te warm voor dit shirt of deze trui. Dan denk je... Oeh! Kunnen we die even een keertje oefenen? 3, 2, 1... Ja, die, die, kan wel iets beter. meer participatie zoek ik. 3, 2, 1. ik hoorde ergens een geit, maar dat eh, kan aan mij liggen. hey, eh, ik denk dat als jij vier keer douche... Eh, douche Oké, dat, dat, dat, zoeken we. Zullen we daar meteen mee starten dan? Dit is Heat. toy. Miracle analysis or God instinct, you just can't ever be sure. you're mine. can see that in the lights And luckily You can talk from anywhere on your feet bring on the heat I know it's hard that You played your part nodig. En een beetje, ik wil dat iedereen een beetje los gaat. Come on. Dat was hem. Dankjewel. Wij waren DK Rebirth. Bedankt. Voor eh, de band DK Rebirth zit in ieder geval een broer van. Want Robert Zwijgman is ooit eh, bij ons op de radar geweest met Rowan. Maar zijn broer, die speelt bij DK Rebirth. En hoe lang bestaat die uh, band, Wouter? Um, nou, die band die is ongeveer anderhalf jaar geleden gestart nou, nou, we kennen elkaar al heel lang. Echt al 13 eh, jaar. Maar eh, verschillende formaties hebben we gehad. En anderhalf geleden hebben we besloten, laten we met z'n tweeën proberen. En kijken of we dan er echt iets van kunnen maken. Dus zo. <clears throat> de andere helft is Danny. omschrijf DK Rebirth in een notendop. Oeh, energieke alternatieve rock met veel elektronische elementen... die we van tevoren als het ware in programmeren. Ja, we hebben gebruiken veel gebruik van samples. En die, eh, maar we proberen dan wel te zorgen dat het niet gewoon een, een bandje is waar je bij meespeelt, maar dat het echt wat toevoegt aan de achtergrond. Terwijl wij gewoon dikke noten en eh, dikke beats neerzetten eigenlijk. Eh, betekent het ook, jullie zijn met z'n tweeën, dat, dat het voor dubbel, dubbel opgaat? Eh, dus eh, twee, twee mensen op het podium. En eigenlijk is het een viermans eh, of een viermens sterke... Nou, het voegt zeker wat toe. En we krijgen heel vaak te horen dat, ondanks dat we met z'n tweeën zijn... dat we een enorme dik, dikke sound hebben. En dat, daar zijn we heel blij mee. Dat is precies wat we hebben geprobeerd te bereiken. Dus dat is leuk om terug te horen. Ah, Ehm, wat doe jij precies eh, bij DK Rebirth en wat doet Danny? Ik eh, ben voornamelijk eh, verantwoordelijk voor de drums, de drumpartijen. Maar ik, ik ben ook degene dus die de samples aan, aan bestuur. Ehm, ja, dat is het eigenlijk. Ik, ik, maak, ik maak die samples ook thuis, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ehm, ja, en een beetje creativiteit erin brengen. dus heel veel thuisproductie. Het is veel thuisproductie. We zijn allebei toch wel een beetje huismissen ook. Dus eh, <laughs> daarom zijn we veel thuis eh, aan, het, eh, aan het maken en aan het brainstormen en dingen aan het... Hoe zit het met, met het live gedeelte van dan? Want als je je thuis opneemt, wil je toch ook natuurlijk het live laten horen? Ja, het live heb ik, ben ik echt zo'n gekke Lijk ik soms een beetje zo'n gekke straatartiest die alles tegelijk doet. Ik, ik doe zang, ik doe ja, gekke dingen met mijn zang via een synthesizer, met vocoder. Ik doe eh, de synthesizer ook als synthesizer gebruiken. En dan doe ik ook nog gitaar en bas tegelijk. Dus ik, ga, ik, ik split mijn signaal naar twee, eh, naar twee gedeeltes toe. Ja. De allerlaatste vraag. Waar is DK Rebirth te vinden op het wereldwijde web? Hmm. Sowieso op Instagram. Eigenlijk dat is ons meest eh, actieve platform waar we op zitten. En volgens mij ook onze doelgroep wel voornamelijk op zit. Um, en daar hou ik het eigenlijk ook voornamelijk bij. <laughs> Nee, helemaal niet. Het is Spotify. Wat dacht je daarvan? We, hebben, oh, we doen al onze eigen opnames. Dus we, we, we, doen ook... Eh, hij zei, we zijn huismussen. Nou, we doen ook alle, alle opnames thuis. Eh, voornamelijk, behalve soms de drums. En dus op Spotify zijn we ook te vinden. We hebben zes eh, liedjes zelf opgenomen, waar we best wel trots op zijn. Zeker de laatste twee. The Truth and Lightning. En, eh, en daarnaast eh, YouTube zijn we ook te vinden, want dat wordt automatisch daarop gezet. Eigenlijk alle streamingdiensten, we zitten gewoon via ja, streamingdiensten. ja. <laughs> Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. it was always there, waiting for you to bloom. turns and we let go, and that is alright. afsluiten. Mijn naam is Naomi Lenovi en dit is mijn fantastische band. Het volgende nummer gaat over wanneer je hoopt dat iemand die vroeger in je leven was op de een of andere manier weer terugkomt. Dit nummer heet Nos volveremos a encontrar. Dat betekent in het Spaans, we zullen elkaar weer vinden. Me da Saber que no es el fin, que aunque pierda mis llaves con el tiempo aparecerán. Así que no te preocupes, aquí estaré. Con el pelo más largo, más corto, eso no sé, nos volveremos a encontrar. El mundo es pequeño, caminos cruzarán nos volveremos a encontrar en ese sitio que solía ser nuestro hogar. Uh, hay más profundidad en nuestro mar. Palabras que aún faltan escribir. No sé cómo o dónde, pero el tiempo nos guiará. as trovas. if you're Paris Dank jullie wel. Het kan best wel makkelijk zijn om je zo te focussen op je doelen dat je vergeet om te genieten van de stappen die je nu zet en de weg naar naartoe. Um, ehm, dus ik hoop dat dit een reminder is dat elke stap die je zet telt en dat je er hoe dan ook wel komt. so loud. lost, then let's get lost. All roads lead to Rome, don't they? Things ain't always set in stone. So it doesn't have to be so heavy, doesn't have to hold us down, hold us down, hold us down. Da, da, da, da. When we get to the hill, there'll be nothing we can heal from up there We'll look back and see the path We created for ourselves The house will be waiting at the top, top Theo, take it away Thank <laughs> you. jullie wel. Jullie mogen bij dit volgende nummer dansen als jullie willen. Einde van de avond, fantastische acts hebben we mogen spelen voor jullie. Eh, dus ik ben heel dankbaar ook dat ik hier mag staan. Dank jullie wel. fell found its way to us. April found its way to us. Your tears will dry out. Songs will play when you're in need. April found its way to us. April found its way. Da da da da da da da da da da da da da da gerommel eh, op de achtergrond heeft dat te maken omdat we hier in de catacomben van Patronaat zitten. Eh, de eerste die we interviewen is Noah Milovi, Milanovi, moet goed zeggen. <laughs> en ja, eh, als deelnemer eigenlijk de naamgever ook van de band, zeg ik het goed? Ja, klopt. Ja, ja. hoe is de band ontstaan? Laten we daar, laten we daar eens mee beginnen. Nou, eigenlijk is het begonnen met mijn eigen muziek. Ehm, ik maak al best wel een tijd mijn eigen producties. Eh, in mijn slaapkamer ook tijdens corona was ik bezig met een album. Ehm, maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb toch wel echt een band nodig. En ik wil echt deze muziek met andere mensen ook maken. En toen ben ik eigenlijk via het conservatorium van Haarlem... Eh, heb ik mensen gevonden die, die deze muziek echt leuk vinden... en ook soortgelijke muziek maken en dezelfde inspiraties hebben. Ehm, en zo is het eigenlijk al heel snel ontstaan, een klik... Tussen eh, ja, gewoon vier jongens van het conservatorium. Eén iemand uit Amsterdam, andere uit Haarlem. En we zijn gewoon muziek gaan maken in de repetitieruimtes. Eh, als je je muziek eh, zou moeten omschrijven, wat is het dan voor muziek? Ehm, ik hoop dat het sfeervol is. Dat is eigenlijk wat ik wil overbrengen. Verhalend ehm, en filmisch. Ik hoop dat mensen echt een beeld erbij vormen. En een eigen beeld en interpretatie ook. Dus eigenlijk eh, kort omschreven wat het is. De soort muziek? Ja. Ja, ja ik zou zeggen soul, indie soul. Eh, met invloeden van bossa, jazz, alles wat jaren 70 is, eh, komt wel terug in de muziek. hoe zijn jullie bij de Rob Akda terechtgekomen? Was er één iemand, of jij het misschien, die zei van... nou, daar moesten we maar aan meedoen? Ja, ik heb ehm, twee jaar geleden was ik hier al bezig kijken en ik dacht van daar wil ik echt wel aan meedoen. Maar toen was ik nog niet op het punt dat ik, eh, ja, dat ik echt daar klaar voor was met een band en zo. En nu dacht ik van dit jaar wil ik wel echt meedoen. Dus heb ik wat demo's ingestuurd en het is eh, gelukt. Ja. Ehm, wanneer is eh, een optreden voor jullie geslaagd? Een optreden van ons is geslaagd. En dan heb ik het even over de Rob woord. Ja, nou, als we echt het publiek mee kunnen nemen in ons verhaal. En eh, dat er echt een energie ontstaat tussen eh, wij als muzikanten en het publiek. En dat zij dat zo voelen en dat wij dat ook aanvoelen. En dat er echt ja, iets heen en weer gaat. Waar zijn jullie nog te vinden op het wereldwijde web? Overal. Eh, <laughs> naar, nou, nou op Google, op Spotify, Instagram, TikTok zelfs. Helaas, nee, grapje. <laughs> Eh, ja, overal wel. Noah Milanovi. days and I've known them pride Somehow the curves never align to say it. Cause my home was broken But I think it's about the unspoken word That hold their grip around my tongue I got so used to not be alone Between the ups and downs Swear I let my

dat was Norlie Hendricks. Die wij ook nog eh, terug gaan zien en horen bij de Robbe Akda Award. Niet in deze, want in dit uur hadden we dus te maken met DK Rebirth. En als afsluiter was dat eh, Noah Milanovic. Ik moet wel eventjes nadenken wie, wie dat allemaal weer geweest zijn. Eh, waarmee dus ook het gedeelte van deze Rob Hakda Award tot een einde is gekomen. Wat betreft de eerste voorronde. Want volgende week is er dus gewoon een hele integrale uitzending rondom de tweede voorronde. Want die is volgende week. En wat houdt dat in? Dat betekent dat deze uitzending komende donderdag wordt herhaald. Want dan zijn Marcus en ik dus bezig in patronaat Haarlem voor die tweede voorronde. Ehm, dat is eh, dan meteen ook eh, de afsluiting van dit uur. En die afsluiting die doen we met een hele mooie. En dat is van Lanique. Feeling good Feeling Fine tot aan het einde van dit tweede uur van Alternative FM. First day of the rest of our lives Sweaty hands, fingers crossed, I head up high And there we stood, shoulder to shoulder A lot ahead, a lot to strive, a lot we time snap back. Now I'm sober. We could have struggled on, but that would not make no sense. I guess that it is just what. separate ones, and though we stood shoulder to shoulder. 山。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 Bij de brand op een industrieterrein in Medemblik komt mogelijk asbest vrij. De brandweer roept mensen daarom op om weg te blijven. Ook is er een NL-alert uitgegaan. Het vuur ontstond aan het begin van de avond, vermoedelijk bij een gebouw waar kunststof wordt verwerkt, meldt NA Nieuws. Vlammen slaan uit het pand en er komt ook veel rook vrij. De brandweer vermoedt dat er mogelijk asbestdeeltjes... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De avondspits is voorbij en er staat nog maar één file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en de Nieuwe Meer is de vertraging 5 minuten.